Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Sint Maarten zit het opnemen van de schade na de orkaan Irma. Ze rijden in teams over de eilanden om de omvang van de verwoestingen in kaart te brengen. Twee marineschepen zijn vanuit Curaçao en Aruba onderweg... met onder meer vrachtwagens, hulpgoederen en een helikopter. Over slachtoffers op de Nederlandse eilanden is nog niets bekend. Luchtvaartmaatschappijen werken nog steeds niet goed samen bij het bepalen van veilige vliegroutes, meldt Nieuwsuur. Drie jaar na de ramp met vlucht MH17 lijkt iedere maatschappij nog altijd zijn eigen beleid te voeren. De internationale luchtvaartorganisatie heeft wel een website waar informatie kan worden gedeeld, maar die wordt volgens Nieuwsuur nauwelijks gebruikt. Meer dan 2 miljoen mensen controleren hun berichtenbox van de overheid niet of nauwelijks. Daardoor missen ze belangrijke berichten over betalingen wat tot boetes kan leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. De berichtenbox moet volgens hem gebruikersvriendelijker worden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft bijna unaniem ingestemd met noodhulp voor de slachtoffers van de orkaan Harvey. Het gaat om een bedrag van 7,9 miljard dollar. Om steun van de democraten te krijgen ging president Trump akkoord met een kortdurende verhoging van het schuldenplafond in plaats van de langdurige verhoging die de republikeinen wilden. Op de US Open heeft Rafael Nadal voor de zesde keer de halve finales bereikt. Hij won in drie sets van de Rus Andrei Rublev. De wedstrijd duurde maar anderhalf uur. Eerder vandaag werd bij de vrouwen Carolina Pliskova uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Tsjechische verloor in de kwartfinales in twee sets van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Het weer, vannacht nog hier en daar een bui, minima tussen 11 en 13 graden. Morgen eerst nog buien, de meeste in het noorden, maar vooral smiddags ook wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden, morgenavond gaat het regenen en ook vrijdag valt er veel regen.